Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft 38 pek Zwolle-fans opgepakt in Eindhoven. Supporters verzamelden zich bij een café net buiten de stad... voorafgaand aan de eredivisiewedstrijd tegen PSV. Toen agenten even polshoogte kwamen nemen, liep het uit de hand. Een lijnbus die voorbij kwam werd door de agenten gevorderd. De passagiers moesten eruit, de PEC-supporters erin. Met de bus werden ze naar het politiebureau gebracht. PSV won met grote moeite de wedstrijd. Eindhovenaren bogen in de laatste 10 minuten de 0-1 achterstond om in een 3-1 zegen. In Rotterdam wordt vandaag geprotesteerd tegen het woonbeleid en woningtekort in ons land. Net als bij het woningprotest in Amsterdam afgelopen maand worden mensen uit het hele land verwacht. In de buurt van het Gelderse plaatsje Halle zijn gisteravond twee vuilniszakken en een tas met explosieven gevonden. Volgens de politie ging het om een heel gevaarlijke stof. En daarom werd het gebied afgezet. Er waren veel hulpdiensten aanwezig. De explosieve opruimingsdienst heeft een robot ingezet om de stof weg te halen. De zakken en de tas lagen er al een paar dagen. Hoe ze daar terecht kwamen is niet bekend. En zere voetjes voor 100 deelnemers van het SBS-programma De Dansmarathon. Ze dansten de afgelopen 50 uur non-stop in de hoop op de hoofdprijs van 100.000 euro. Kramp, een gekneusde rug en oververmoeidheid. Niet iedereen haalde het tot het eind. Alles doet pijn. Ja. Nou, ik heb ook overal pleisters zitten, maar eigenlijk is de goed over nadenken. Ik heb een allergische reactie van de enkelband die we om hebben, dus ik krijg nu even een spuitje zodat de allergie stopt. Ik probeer het uren om door te gaan, maar dat lukt niet meer, dus... Uh... en Jermaine wonnen de strijd uiteindelijk. Ze hadden van alle overgebleven dansparen in 50 uur de minste pauze genomen. Slechts 35 minuten. Het weer wat regen in het noorden, in het midden en zuiden droog en ook wat bewolkt.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 De underdog in de hedendaagse muziekscene te laten zegevieren. A special warm welcome to all our listeners across the globe. In particular our fans, to our fans from Taiwan... the Democratic Island State. Ja, de hoogtijdagen van het boksen, zo tussen de jaren 30 en 70 van de vorige eeuw, vielen samen met de opkomst van de jazz. Jazz en boksen boden vooral Afro-Amerikanen een kans natuurlijk om te ontsnappen aan armoede en ellende. Zwarte boksers in Amerika waren dikwijls eh, rolmodellen en helden voor de Afro-Amerikaanse Afro-Amerikaanse bevolking. En uh, beroemde boxers als eh, Sugar Ray Robinson en Mohamed Ali... stonden op hun beurt bekend als muziek- en jazzliefhebbers. De openingsronde, getiteld What Have You Done... was van de hand van de trompetist Winton Marsalis en gitarist Doug Wamble. Het eh, thema van de soundtrack bij de prachtdocumentaire... The Rise and Fall of Jack Johnson Johnson de gigant uit Texas, Galveston, was de eerste zwarte Amerikaanse wereldkampioen in de zwaargewichtenklasse... nadat hij tot de ontsteltenis van een groot deel van de blanke bevolking... in 1908 op 30 jaar leeftijd de wereldtitel veroverde in het eh, zwaargewicht... en die in 1910 zonder problemen wist te prolongeren... tegen de tot dan toe ongeslagen grote witte hoop James Jeffries. En die Jack Johnson, ja, dat was een enorm flamboyante figuur... die zich eh, weinig eh, gelegen liet liggen aan de heersende moraal... van zowel de blanke als zwarte gemeenschap in die tijd. En eh, hij vergaarde enorme wel, rijkdom. verzamelde vrouwen bij de vleet, zwart en blank... de Matahari, hield van snelle auto's, bling bling, noem maar op... Maar uiteindelijk vond hij de Amerikaanse overheid op zijn pad... die zijn leven zuur begon te maken vanwege de vele vrouwen... wat eh, resulteerde in een strafblad... waardoor hij een eh, tijdje uitweek naar Europa. Hij keerde in 1920 terug en eh, bleef professioneel boksen tot zijn zestigste. Jack Johnson, tot ver in de jaren 30... en was een inspiratie voor mannen als Mohamed Ali en Miles Davis. En ook grappig om misschien te vermelden... in 2018 was het uh, notabene die vermaledijde Trump... die Jack Johnson postuum zijn strafblad kwijtschold. <clears throat> Jack Johnson, een ware bokslegende. This is the feature attraction. 15 rounds for the World's Heavyweight Championship. Weighing 193, wearing purple trunks. Outstanding contender... for heavyweight honors, the former heavyweight title holder, Max Schmeling. Weighing 198 and three quarters, wearing black trunks, the famous Detroit Brown Bomber, world's heavyweight champion, Joe Lewis. Now let us talk about the Brown Bomber. Tell the nation the story. Let us talk about the Brown Bomber. Joe Lewis was a fighting man. Well, let us talk about the Brown Bomber. Tell the nation the story. Let us talk about the Brown Bomber was a fighting man. Well, now stop, let me tell you this story, and I hope you'll understand. I want to talk about a mighty great fighting man. He fought with the master's hands. He was born way down in the lowland in the state of ALA. He's a farmer boy, so I was told he hadn't mother wit in his heart. Until one day he's thinking hard, thinking about the things involved. He packed his bag, kissed his mother in the door, and headed for old Detroit. And there he started to work and train. He never did have any fun until one day, to his surprise, up walked Mr. Blackburn. Then Joe Louis started his career. His future was at stake. He fought from the bottom through the golden glove and on to the heavyweight. Now let us talk about the brown bomber. Oh, tell the nation story. good Lord, talk about the brown bomber. Well, Joe Louis was a fine man. Well, let us talk about the brown bomber. Oh, tell the nation the story. Let us talk about the brown bomber. Well, Joe Louis was a fine man. Well, there's Canary smelling an old bear. Just like Battle of Jericho. John Henry Lewis, Jack Dempsey was there. Way down in Jericho. He fought Max Spell the second time. Just like the battle of Jericho. Knocked him down, took the crown. Way down in Jericho. Now a million people, they all were glad. Just like the battle of Jericho. Greatest champ we've ever had. Way down in Jericho. Now let us talk about the brown. Oh, tell the nation the story. Good Lord, talk about the brown bomber. Well, Joe Louis was a fighting man. Well, let us talk about the brown bomber. Tell the nation the story. Let us talk about the brown bomber. Well, Joe Louis was a fighting man. Now just read the story of his life. Just like the Battle of Jericho. His dear loving mother was the light. Way down in Jericho. She told him to pray, treat your neighbor right. Just like the Battle of Jericho work or went to bed at night. Way down in Jericho. Now all you great fighters, you listen to me. Just like the Battle of Jericho. You'll never win a battle until you get on your knee. Way down in Jericho. Old Peter, Moses, James, and John. Just like the Battle of Jericho. Joshua did the battle and the battle was won. Way down in Jericho. Now let us talk about the brown bomber nation the story to let us talk about the brown bomber. Joe was a fighting man. ZFM Joe Louis, the Brown Bomber. was nog zo'n legendarische zwarte bokser... die heerst als eh, wereldkampioen zwaargewicht van 1937 tot 1949. Een van zijn meest bekende overwinningen was die tegen de Duitse Max Schmeling. In 1938, die... Eh, door het nazi-bewind naar voren werd geschoven... als het eh, ja, ideale prototype Ariër. Maar ondanks zijn fenomenale loopbaan, boksloopbaan... eindigde Joe Louis zijn leven in misère door drank, drugs en financiële problemen. En opvallend genoeg was het eh, bij zijn begrafenis die Max Smelling... die de betaling van de begrafenis op zich nam. Want Max was na de eh, Tweede Wereldoorlog... een van de beste vrienden geworden van die legendarische Joe Louis. Out they come, 15 rounds to go for the World Heavyweight Championship. Both fighters feel each other out... much as you'd expect any strangers to do. drop everything and let that harmony ring way up to heaven and sing. Sing, you sinners. Just wave your arms all about and let the Lord hear you shout. Hold that music right out. Sing, you sinners. Whoa, whenever there's music, the devil kicks don't allow music. By that river stick, you wicked and you depraved. And you all misbehave if you wanna be saved. Sing, you sinners. Come on, sing, you sinners. You heard what I said. Now come on and sing, you sinners. Yeah. Whenever there's music, the devil kicks. He don't allow music But that river sticks You wicked and you depraved and you all misbehaved. If you wanna be saved, sing, you sinners. Roy Hamilton. Sing You Singers. Roy Hamilton was een zanger in de jaren 50, 60. Maar hij begon zijn carrière als bokser. En hij werd zelfs eh, kampioen in de eh, amateurklasse. Eh, totdat hij besefte dat hij eigenlijk nog beter kon zingen dan boksen. En toen hing hij zijn bokshandschoenen aan de wilgen. Een ander voorbeeld van een, een muzikant die begon als bokser... is Kenny Dorham, de trompetist... In de jaren 40 was hij echt een gevierd kampioen in het eh, leger, bokskampioen in het leger. Maar daarna ging hij zich ook eh, toeleggen op het trompetspelen. En het nummertje eh, heette KD's Motion van Kenny Dorm dus. Met eh, trouwens eh, Henk Mobley geloof ik op eh, tenor sax. En daar vergat ik daar straks nog te vertellen. Het nummertje Joe Louis was a fighting man kwam van de gospel band The Dixiaries uit 1949. Een ode aan de bokser Joe Louis. Ja, we gaan verder met nog een legendarische man. Sugar Ray Robinson, the man who goes on and on and on as a boxer opens his European tour with a bout in Brussels. He takes on Belgian middleweight Emil Sarens, and despite his years, Sugar Ray is right in there punching. Robinson is 43 years old, an age when most boxers are content to spend the day in a rocking chair looking over their newspaper clippings. Robinson. De stylish Prince of Harlem wiens eh, voetenwerk en souplesse ongeëvenaard waren. Die eh, werd hier vereeuwigd eh, eerst in de song Sugar Ray bij, door het We Three trio Roy Haynes, Phineas Newborn. En Paul Chambers eh, bas, Phineas Newborn de pianist. En Roy Haynes de drummer. En die Sugar Ray was uh, tevens een eh, groot liefhebber van jazzmuziek. Eigenaar van een nachtclub in Harlem, New York. Waar mensen als Dizzy Gillespie, Miles Davis, Red Garland, Lena Horn graag geziene gasten waren. Ehm, dat werd gevolgd door het, ja, het hele bekende gevecht. Het zesde en allerlaatste gevecht eh, bekend staande als St. Valentine's Day's Massacre... tussen Sugar Ray Robinson en Jack LaMotta, de Bronx Bull. Uh, vereeuwigd in de welbekende film The Raging Bull met eh, Robert De Niro. Dat gevecht vond plaats op 14 februari 1951. En het gevecht werd in de laatste ronde gestaakt... na interventie van de referee... nadat die Sugar Ray eigenlijk LaMotta alle Hoeken van de Ring had eh, laten zien. En Dizzy Gillespie schreef als eh, ode, als eerbetoon, zijn nummer... The Champ, waarbij trouwens de blaassolo's... Solo's, die de, ja, een beetje de hevigheid van het uh, gevecht weerspiegelden... gedaan werden door niemand anders dan John Coltrane. Sugar Ray Robinson, ook weer zo'n legende. Richard. luistert nog steeds naar Killer Swing vanuit de Duinring. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst. Ja, met bebloede ogen door blijven vechten, blijven dansen, bewegen, incasseren en uitdelen. Zo moet een aangeslagen bokser in de, in de ring eh, zien te overleven. Je hoorde eerst de Blood Groove van eh, drummer Herlin Riley. En dat werd gevolgd door nog weer een beroemde drummer, een Europese drummer dit keer. Charlie Antolini uit uh, Zwitserland. Die uh, eh, raken klappen uit deelde à la Buddy Rich in het nummer Punching Ball. Ja, als je ongetraind <clears throat> de ring ingaat, dan fungeer je meestal als een eh, boksbal. En ja, krijg je alle hoeken van de ring natuurlijk te zien. En dat ja, werd weerspiegeld in het nummertje van die Charlie Antolini. En in de blazerssectie, dat is misschien wel leuk eh, om te vertellen... daar zat eh, de hier zeer bekende, in Nederland zeer bekende... en in Europa zeer bekende Ak van Rooyen. Die zat dus in die blazerssectie. Die speelde regelmatig met die Charlie Antolini uit Zwitserland. rising up back on the street. Did my time, took my chances. I went the distance, now I'm back on my feet. Just a man with the will to survive. And many times it happened too fast. You change your passion for the glory. Don't lose your grip on dreams of the past. You gotta fight to keep them alive. It's the eye of a tiger, dream of a fight, rising up to challenge a rival. The last known survivor stalks prey in the night, watching us all in the eye of the tiger. the face out in the night, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take them to the street. We kill with a skill to survive. Yes, it's the eye of the tiger, it's the queen of the fight, rising up to challenge a rival. And it's the last known survivor who's gonna stop. Just a man with a will to survive. Yes. And it's the eye of the tiger. It's the cream of the fight rising up to challenge a rival. It's the last known survivor stalking prey in the night, watching us all in the eye. watching you the je hoorde The Eye of the Tiger... Het eh, bekende nummer uit de film eh, Rocky 3 van de band Survivor. Oorspronkelijk hier in een eh, jazzy uitvoering van onze welbekende Paul Enka. En daarvoor hoorde je de kampioenswaargewichte drummer Art Blakey... met een ja, met de themasong van, de, van muziek... oorspronkelijk stammend uit de musical Golden Boy. En die verhaalt over een zwarte jongeman... die besluit om eh, prijsvechter te worden... om aan de armoede te ontsnappen. Art Blakey met dat nummertje Golden Boy. Ja, ik zie dat we aan het einde zitten van het eerste uur. We hebben een aantal eh, rondes gehad. In het tweede uur gaan we door met de killer swing vanuit de Duinring. En voeren we het tempo natuurlijk een eh, beetje op. Eh, we gaan eruit, heel kort nog, met de Battle Royale van Duke Ellington en Count Basie.